Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De paus veroordeelt seksueel misbruik door priesters in de Amerikaanse staat Pennsylvania. In een eerste reactie spreekt het Vaticaan van schaamte en verdriet. Dinsdag bleek uit onderzoek dat 300 priesters in Pennsylvania... de afgelopen 70 jaar duizend minderjarigen hebben misbruikt. De paus belooft deze tragische verschrikkingen te stoppen... en zegt aan de kant van de slachtoffers van het seksueel misbruik te staan... Hij begrijpt dat deze misdaden het geloof en de geest van gelovigen kunnen schokken. De Canadees Ben Smith is benoemd tot nieuwe topman van Air France KLM. Hij volgt Jean-Marc Chanayac op, die drie maanden geleden opstapte... nadat het personeel van de luchtvaartmaatschappij zijn loonbod verwierp. Met Ben Smith is voor het eerst een niet-Fransman bestuursvoorzitter van Air France. Bij een brand in een restaurant in het centrum van Egmond aan Zee zijn twee mensen gewond geraakt. De vlammen sloegen uit het pand en er was veel rookontwikkeling. De brandweer schakelde de hulp in van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... om extra bluswater uit zee aan te voeren. Wetenschappers zijn er na 12 jaar in geslaagd het volledige DNA van tarwe in kaart te brengen. De doorbraak biedt de mogelijkheid tarwe genetisch aan te passen. Dat kan resulteren in betere rassen die minder belastend zijn voor het milieu. Maar in Europa mag het DNA van planten niet rechtstreeks aangepast worden. In Amerika mag dat wel. Feyenoord en Vitesse zijn beiden uitgeschakeld in de voorrondes voor de Europa League. Feyenoord speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Trentin uit Slowakije. Vorige week verloren de Rotterdammers de uitwedstrijd al met 4-0. Vitesse verloor met 1-0 uit van Basel. Ook de thuiswedstrijd werd vorige week met 1-0 verloren. Het weer nog, geleidelijk meer bewolking. Vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt vanuit het westen de zon door... door 21 tot 23 graden. In het weekend grotendeels droog en iets warmer. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1294 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New Age muziek op je eigen lokale radio. En we gaan beginnen aan twee nieuwe werken. De eerste is van Ro Romerium. Um, ehm, is een, eh, komt allemaal van Nederlandse bodem, ja, uit Den Haag. Uh, meer weet ik er eigenlijk ook niet van. Maar dat geeft ook niet, want daarvoor hebben we internet. En op peacefulradio.info kan je alle informatie daarover krijgen. Het nieuwe album in ieder geval heet Clouds. En daar gaan we dan ook zo mee beginnen. Ehm, het tweede album is van Alexandra Takata. Takata, Visions and Emotions. Daar, eh, dat is haar nieuwe album. En natuurlijk over haar ook meer op haar eigen website. alexmusic.com Maar, en die website kan je vinden op onze eigen website. pieselradio.info Nou, en zo gaat het maar door. Heel veel andere en meer informatie kan je daarop vinden.